Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev en andere regio's zijn vannacht aangevallen met raketten en drones uit Rusland. Volgens de autoriteiten waren er op zes plekken in Kiev explosies, onder meer bij appartementencomplexen. Er is brand uitgebroken en de stroom in de hoofdstad is op meerdere plekken uitgevallen. Er zouden zeker vier gewonden zijn. President Trump wil gratie verlenen aan de voormalige president van Honduras. Juan Orlando Hernandez zit sinds vorig jaar in Amerika een celstraf uit van 45 jaar... voor onder meer drugsmokkel. Hij werd enkele weken na het einde van zijn ambtstermijn uitgeleverd aan Amerika. Trump schrijft dat Hernandez zeer hard en oneerlijk is behandeld... maar vertelt niet wat er volgens hem niet klopt aan zijn veroordeling. In Meppel is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gaat om een man van 26 jaar uit Raalte in Overijssel. Op beelden is te zien dat twee auto's na de schietpartij hard wegrijden. Hulpverleners hebben nog geprobeerd het slachtoffer op straat te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Er is niemand aangehouden en over een motief is nog niets bekend. Wereldwijd dreigen vertragingen en annuleringen in het vliegverkeer... omdat 6000 vliegtuigen van Airbus snel een software-update nodig hebben. De toestellen kunnen door een systeemfout plotseling hoogte verliezen... De meeste vliegtuigen kunnen op de grond vanuit de cockpit worden geüpdate... en zo'n duizend toestellen moeten naar een werkplaats. En de song van het jaar van NPO 3FM-programma 3 voor 12... is het nummer Voor Alles Bang van Sef. Dat werd afgelopen avond bekendgemaakt in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. Luisteraars, kijkers en volgers verkozen het nummer van Sef... boven dat van Bente en Bluff, Hoe hou ik dit vast...